De andere woorden, de vraag zegt, kouwen jumelen ismiyeten bij akhbarin atiya. Je moet jumla ismiya maken zodanig dat de volgende woorden mubtada worden en dus je moet een gabar bedenken. Jullie weten wat mubtada is? Wie kan mij vertellen wat al-mubtada is? Wie vertelt mij wat al-mubtada is? Ik moet nu eigenlijk alle handen zien. Nog meer. Handen omhoog. Wie vertelt mij wat al-mubtada is? Ik zie zes handen. Zeven. Anderen. Al-Mubtada. Wat is Al-Mubtada? Dan mag Achi 50, Achi 50, mag jij het antwoord geven? Wat is mubtada? Je kan ook praten. Ik geef je microfoon. Het woord waar je mee de zin begint. Het woord dat, je mee, dat jij de zin mee begint. Klopt dit? Het woord waarmee je een zin begint. Klopt het? Nee. Nee. Waarom klopt het niet? Abdurrahman, waarom klopt het niet? Het woord waarmee je een zin begint. Het moet ism zijn, accent, Ism, want een woord dat kan fi'al zijn, dat kan ism zijn en dat kan harf zijn. Maar een mubtada is een ism. Duidelijk, Achi 50. Het moet ism zijn. Dus een ism waarmee een zin begint, dat is mubtada. Want als je een woord zegt, het woord waarmee de zin begint, dat kan ook een fi'al zijn. Een fi'al kan nooit mubtada zijn. Ahsend, alhamdulillah. En marfu' zijn aan het eind. Ja, een mubtada is altijd marfu' heel goed. طيب. النخلة هبضخات الجمل هبضخات المدرسة الفيل الثوب فيدو ديز دري المدرسة الفيل الثوب فيدو ديز دري المدرسة الفيل الثوب دوشي متن جملة اسمية معك زودانخ ديز اسماء مبتدأ فورده سكاك أمة الإسلام تفضلي أمة الإسلام sorry. أمة الإسلام المدرسة الفيل الثوب المدرسة تنزيل maken جملة اسمية met المدرسة als مبتدأ Ik denk dat er iets mis is met de verbinding. Zuster Umu Dawud, tfaddali. المدرسة واسعة heel goed المدرسة واسعة de school is ruim اسمه المدرسة اسم مبتدا مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره واسعة إذ خبر مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره ده الفيلو الفيل الفيل الثوب طيب الثوب الثوب niet نظيف maar het moet نظيف zijn نظيف even kijken نظيف in plaats van نظيف الثوب نظيف kledingstuk is schoon الثوب is فعل of مبتدا مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره نظيف اس فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره دفوخن ده الفيل طالع wat is de vertaling hiervan? Wat wil je daarmee zeggen? Al-filu talion. De olifant is hoog. Nee, dan moet je, als je hoog wil zeggen, dan is je eh, eh, murtafi'un of tawilun. Tawilun betekent hij is lang. Hij is lang. Tawilun. Maar tali'un, we hebben het gezien bij Ash-Shamsu. Ash-Shamsu tali'atun. Dat betekent dat het opkomend is. Hij gaat omhoog. Maar als je wil zeggen dat uh, een viel ergens opklimt, op een berg bijvoorbeeld, dan kan dat. Al-filu tali'un. Hij is omhoog aan het gaan. Dat is goed. Dat kan. De volgende. Dus al-filu is mubtada voor. En tali'un is آه، خبر مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره نعم كبير كنوك ook is نعم آه، الفيل عندما الثعبان of nee dat waren eigenlijk we hebben die drie gehad wie wil de overige drie doen dus الثعبان الحذاء الخادم الثعbanu, dat is de slang. Al-hida'u, dat is schoen, de schoenen. En khadimu is de dienstman, dienstjongen. Men yujib ala hadihi al-as'ila. Wie doet deze drie zinnen? الثعبان الحذاء الخادم Ik zie weinig handen. Tfaddal, broeder Metsal. Tfaddal. Of sorry. Zuster Warda. Tfaddal. الثعبان الحذاء الخادم. De slang is طويل. الثعبان طويل. نعم. الثعبان طويل. The slung is long الثعبان مبتدأ مرفوع and طويل is خبر مرفوع طيب الحذاء broeder Karim je wou iets zeggen الحذاء الحذاء جديد أحسنت الحذاء جديد مبتدأ من خبر الخادم الخادم ذي تفضل أخي مدفع الخادم مشغول أحسنت بارك الله فيك الخادم مشغول ب دينست مان أو دينست يوم إس بيزخ نعم heel goed de كون جمل اسمية بوضع مبتدأات الأخبار الآتية نيو أندرسون je الخبر أن يموت مبتدأ الباي moet mubtada erbij bedenken hey die heb die heb ik niet gezien. Dus je moet uh, het verzinnen, bedenken voor de volgende gabar. Hulwun, sari'un, mushriqatun, enzovoort. Wie doet hulwun? Hulwun, dat wil zeggen zoet. dan achie, 50. الساحة حلو التفاحة حلو أتموت التفاحة حلوة زين فانت التفاحة إس فاولك مؤنث أن دوس حلو الخبر بأيخن صحاب موت أوك مؤنث زين التفاحة حلوة نعم يلخط سريع سريع بدت سريع طيب سريع أم داود تفضلي المبتدا بدنكن فور سريع سريع بتيكن snel القطار سريع heel goed. Mushriqatun, القطار سريع, de trein is snel. Deze zin hebben we al eerder gezien. Nou, heel goed. Mushriqatun. Dat mag doorgaan. Ash-shamsu mushriqatun. Heel goed. Ash-shamsu mushriqatun. De zon is opkomen. Murrun Wie wil murron doen? Mor. En mor betekent bitter. طيب أم داود تفضلي الكعك مرون هل خود الكعكو مرون الكعب الكعكو بتكنت كوك ده كوك is bitter dat kan نعم dan آه، nu جميل جميل أمة الإسلام ik hoop dat de جميل een mubtada bedenken voor jamilun. Ze gaat nog dit. Tijd. جميل hier moet je een mubtada bedenken voor deze gabar, zodat je een jumla ismiya krijgt. Want wat is een jumla ismiya? Jumla ismiya is een jumla die met een mubtada begint, met een ism begint. Kitabun jamilun. Kitabun jamilun. Is dit jumla ismiya? كتاب جميل لا ضرنت أم داود كتاب جميل إذا الجملة اسمية زيخت ني ضرم نيت لماذا لا Want هيست twee ضمه الكتاب نعم الكتاب جميل الكتاب جميل het boek is mooi het boek is mooi maar als je kitabun jamilun nou afgezien van die damma 2 of 3 of 1 kitabun jamilun zo hoort het kitabu jamilu dat kan niet kitabun jamilun um, als ik كتاب جميل زيخ إتط ضرمي ستخين جملة اسمية كتاب نستخ اسم ضبط تيكت كتاب جميل boek mooi. Mooi boek. Kitabun jamilun. Een mooie boek. Kitabun jamilun. Dat is, dat is het. Een mooie boek. En niet boek is mooi. En niet boek is mooi. Of het boek is mooi. Nee. Een mooie boek. Kitabun jamilun betekent een mooie boek. En is een mooie boek jumla ismiya. Is kitabun jamilun jumla ismiya. Antwoord was nee. Maar waarom niet? Wa alaikum salam wa إس كتاب جميل خين جملة اسمية ذي كان دار أنتوت بخير إذي كيكا جست الوردة تفضل ني توف نيت فعل متر ان فعل ان كوم سودات جملة اسمية فورت توف نيت ني إس أم بطالت Wat, hoe bedoelt u het met ons onbepaald? دون zo, تفضل het woord begint met ism en eh, ism begint altijd met elif en lam, dus het moet eh, al-kitabu. Eh, ja, laten we, daar is geen meningsverschil. Als we zeggen al-kitabu jamilun, nou, dan is het jumla mufida. Want al-kitabu is dan uh, ja, mubtada marfoa. En jamilun is khabar. Die geeft iets informatie over mubtada. Dat klopt. Maar dat hoeft niet. Jij zegt, het moet altijd met al beginnen. Nee, het hoeft niet. Als je zegt bijvoorbeeld kitabullahi uh, hujjatun bijvoorbeeld. Het boek van Allah is een, eh, is een bewijs is een bewijs. Kitabullah hujjatun. Dat is een goede zin, dat is Jumla Ismiya. En die begint met kitabun, zonder al-kitabun. Maar hier hebben we kitabun jamilun. Het moet al een lam beginnen. Dat hoeft niet. Er staat geen al voor. Dat hoeft ook niet. Maar als je zegt kitabun jamilun, dat betekent een mooie boek. een mooie boek. Wat, wat begrijp je deze zin? Wat is het nut van deze zin? Wat heb je begrepen? Het is moeptida in Ghadar. Volgens mij niet. Waarom is het geen jumla ismiya? Het begint toch met een ism Eh, het begint inderdaad met een ism. Maar wat ik wil zeggen, ik hoop dat iemand het zelf zegt. Het boek is mooi, is Jumla Ismiya. Ja, het boek is mooi, is Jumla Ismiya. Al-Kitabu Jamilun. Boek is Mubtada en mooi is Khabar. Heel goed. Want het zegt over het boek dat het mooi is. Heel goed. Een mooi boek is niet het boek. Dus onbepaald. Een mooi boek. Het is onbepaald maar om het in termen te zeggen van wat we gehad hebben. Waar ik Een mooie boek, dat is geen jumla mufida. Dat is geen jumla mufida. Het heeft geen betekenis. Degene tegen wie je praat, die zit nog steeds te wachten op wat je gaat zeggen nog. Wat is er met het mooie boek, met een, met een mooie boek? Een mooie boek, ja. Wat dan? Nou, dus je moet nog iets erbij zeggen. Dus het is geen jumla mufida. En jumla ismiya moet eerst jumla mufida zijn. En jumla mufidaliya moet ook eerst jumla mufida zijn. Het moet kalam zijn eerst. Pas als het kalam is, en dan gaan we kijken, begint het met een ism of begint het met een fi'al, is het jumla ismiya of is het jumla fi'aliya. Ik hoop dat het duidelijk is. Nou, zulke voorbeelden zijn goed om een beetje te grijpen naar de vorige les. Tayyid, we zijn gestopt bij Jamilun. Nu doen. Dus een goede zin, een jumla ismiya moet zijn. Al-kitabu Jamilun. Al-kitabu جميل نعم مظلمة فيدوت مظلمة إذ دونكر of duister نعم زستر وردة تفضلي الليلة مظلمة هل خد الليلة مظلمة الليلة مظلمة heel goed de nacht is duister الليلة de nacht is duister heel goed tweede مفترسون u zegt الحيوان المفترس الحيوان المفترس wat betekent deze zin in het Nederlands الحيوان المفترس wat betekent deze zin in het Nederlands het dier is wild. La. Deze zin betekent de, het wilde dier inderdaad. Het wilde dier. En niet het dier is wild. Al-hayawanu al-muftarisu. Als je wil zeggen het dier is wild, dan moet je zeggen al-hayawanu muftarisun. Ja, is het duidelijk? الحيوان مفترس الكتاب جميل Maar als je zegt al-kitabu al-jamilu, dan betekent dat het mooie boek. Al-hayawanu al-muftarisu, het wilde dier. Dan is het nog geen jumla mufida. Maar als je zegt al-hayawanu muftarisun, dan wel. Nederlands. Tayyip. Is het duidelijk, zuster Warda? alhamdulillah, alhamdulillah. Dan gaan we verder. Wilt u nog verder gaan? Jafun, tawilun, khaifun, baridun. Faddal. Jafun, droog. Tawilun, lang. Gaifun, angstig. Baridun, koud. Ik hoop dat we een beetje snel doorheen lopen, zodat ik eh, jullie de toets ga geven. تقبل Allah بارك الله لكم وعليكم السلام ورحمة الله جاف جاف ريل جاف دون ازدروخ droog. Hoe البنت طويلة هي goed. Het إس لان البنت طويلة أحسنت خائف dus البنت is مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره ان طويلة إس خبر مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره we gaan inshallah door tot 11 uur. Tot 11 uur. En dan gaan we stoppen. Dus we zien wel hoe ver we komen. Wie wil, ga even doen. تفضلي أم داود Of is zuster Warda al bezig? Als u klaar bent, zuster Warda, dan mag je dat opschrijven. Nou. Al-insanu ga'ifun. Al-insanu ga'ifun. Heel goed. De man of de mens is angstig. Hassant. Al-insanu is mubtada. En ga'ifun is khabar. En dan nu baridun. Baridun. koud je mag verder gaan بارد المبتدا bedenken voor بارد بارد Even kijken. We hebben nog bezig, zuster Warda? Al-Laylatu Al-Baridatu. Moet je dan zeggen. Al-Laylatu Al-Baridatu. Maar hier geldt hetzelfde wat ik eerder heb gezegd. Al-Laylatu Al-Baridatu betekent de koude nacht. De koude nacht. Dan is het geen jumla mufida. Dus dan moet het zijn Al-Laylatu Baridatun. De nacht is koud. Al-leilatu baridatun. Naam. Dus niet al-baridatu. Baridatun. De al moet weg van al-ghabar. In Jafun, we hadden nog Jafun over. Jaf, droog. Die kunt u nog doen. Jafun. بيتنا طيب في wil deze زدون أم داود تفضلي تفضلي أم داود الثوب جاف هي الخط الثوب جاف د كليدين is إس دروغ gaan نار أوفنين ترين كون من الكلمات الآتية جملا اسمية تتألف كل منها من مبتدا وخبر نموتشي هي هبية مبتدا خبر in deze woorden. Dus je moet de juiste gabar bij de juiste mubtada plaatsen. Wie doet de eerste? Athawb. Athawb. Om dat wel. keer. Heel goed. Dus het eerste woord met het, eerste, met het tweede woord. al is mubtada en mumazzaqun is gabar Ahsan. Eh, de volgende. Wie doet de volgende? Je hoeft niet op volgorde te doen. Dus gaat even kijken welke gabar hoort bij welke mubtada. Wie doet dat? Oefening 2, bladzijde 30. Ik zie weinig handen. Eigenlijk geen handen. Hey, we moeten het wat dan. Gaat u. الباب مغلق هي الخوت الباب Moelakon. De deur is dicht. De volgende. Je mag verder gaan. Als er geen andere deelnemers zijn. Al-Bab is de deur en Moglaqun is dicht. Al-Babu. Moelakun. Annaru musta'ilatun. Ook heel goed. Het vuur is brandend. Drie moet het zijn. Drie moet het zijn. Drie A. En daarom musta'ilatun. Musta'ilatun. Oh ja. naam <laughs> naam nou, nou, ik begrijp het. Musta'ilatun in plaats van musta'ilatun. Heel goed. Ja. Musta'ilatun. naam nou, De volgende. Dus drie dat is, het wordt weergegeven voor alleen alleen. Al-ain. Al-zahratu zabilatun, ook heel goed. Al-zahratu zabilatun. De roos is opgedroogd. Het is gewoon dood. Afstand. Nog twee over. زوستر الوردة تفضلي ال ال السجادة ممزق مار دات ستات نيت هير باي فراخ staat niet hier bij de vraag. We hebben nu al-qutn, fasihun, al-meidan, mahloujun. We hebben mahlouj, al-meidan, al-qutn en fasih over. Van deze vier moet je de juiste gabar bij de juiste mubtada zetten. ممزق dat moet الثوب ها الثوب ممزق نعم برودر متسل تفضل الميدان محلوج Uh, mahlouj, dat is iets wat typisch gezegd wordt voor katoen. Als je katoen gaat zuiveren uh, om daar zeg maar uh, ja, verder te bewerken, dan haal je van die eh, eh, resten die nog aan vastzitten, haal je weg om het zuiver te maken. Dus dan hoort het bij de qutn. Al-qutnu mahlujun en niet al-meidan. Al-meidan dat is een veld. Een veld. Eh, ja goed, zoals ik het vertaald heb, ik heb gezegd gezuiverd, maar het veld kun je ook zuiveren van allerlei vuiligheden. Dat kan. Maar in dit geval mahlouj wordt echt alleen gebruikt voor al voor katoen. Dus het moet zijn al-qotnu mahloujun. Nou, en de laatste is natuurlijk, de laatste is natuurlijk, tfaddal. Wie wil deze doen? Zuster Umu Dawood, Sadali. Al-Qutnu Mahloud. Nou, dat is de, niet de, ene na laatste. En de laatste is... Die was al geweest, klopt. soms is de computer doet, eh, gaat gewoon zijn eigen gang. Als je ergens op shift, alt shift drukken, om Arabisch te schrijven. Maar uit die woorden kan ik herleiden wat de bedoeling is. T is Lisa en S is sin en D is lia en P is lha. Dus fasihun, Nou, Al-meidanu fasihun is goed, Nou, Ahsan. Al-meidanu fasihun. Het veld is ruim. Tayyip. Uh, eh, nou, het is 11 uur. Het is nu 11 uur. Eh, nou, er zijn nog 1, 2, 3, 4, 5. Vijf uh, oefeningen die we nog niet hebben behandeld. Misschien volgende keer inshallah ta'ala. En nu... Nu ga ik daarmee stoppen. We gaan stoppen met eh, deze oefeningen. En we gaan verder volgende keer inshallah ta'ala. En nu wil ik jullie een toets geven. Een toets die jullie niet gelijk nu, eh, gelijk nu moeten doen. Maar ik zal het geven en eh, jullie hebben dan de tijd tot eh, aanstaande donderdag om 7 uur s morgens moet het binnen zijn. Dus de antwoorden moeten binnen zijn. Ik zal even de link plaatsen naar de toets. Ik hoop dat die te openen is. Kopie. Nou, dit is het. Als jullie die toets gaan openen, en dan kunnen jullie daar vragen over stellen als het eh, niet duidelijk is. Als er iets niet duidelijk is, dan kunnen jullie dat vragen. Heeft iedereen het document kunnen openen. Af en toe krijg ik hier van gekke dingen. Soms gaat vanzelf een venster open met muziek enzovoort. Uh, de bedoeling is, ik hoop dat iedereen de toets kan openen. Naam, doet andere Abdurrahman. Eh, wat moet jullie doen? Eigenlijk antwoorden geven. je eh, moet daar een scan van maken. Dus als je, je moet antwoorden geven natuurlijk. En als je dat gedaan hebt, dan moet je het scannen. En dan naar mij toe sturen. Per, via e-mail. Eh, nou, dezelfde toets ga ik via e-mail aan iedereen sturen. Ook aan mensen die niet aanwezig zijn. Even kijken, raad iedereen aan om het bestand op te slaan, zodat... <laughs> Oké. Oké. Als jullie het bestand hebben geopend, dan is het beter om het op te slaan. Dus je kan met je rechtermuisknop, kan dat of niet? Nee, volgens mij niet. Als ik eh, het bestand heb, of de link naar jullie toe heb gestuurd via mail, dan moeten jullie dat bewaren op jullie eigen harde schijf. Dus met de rechtermuisknop erop klikken en dan opslaan als. En dan moet je het opslaan op je computer. Zodat je geen problemen krijgt met het openen daarvan eh, op een latere tijdstip. En mensen die het niet kunnen openen, dat wil ik graag horen van jullie. Ik heb het binnen, jazakallah khair jazak. Ja, ik heb hem binnen, kopies opslaan kun je doen. Of, oh ja, inderdaad, kopie opslaan. Dus als je het geopend hebt, dan kun je een kopie van opslaan op je computer. Nou. Eh, opslaan alles. Gelijk afdrukken. Of gelijk afdrukken inderdaad. Klik op het diskettenbeeld. Ja. En dan opslaan. Nou. Dus allerlei mogelijkheden. <clears throat> Dus wat moet je doen? Staat schrijf met een duidelijk handschrift. Antwoorden op de volgende vragen op en maak daar een scan van. Dus als je de antwoorden hebt gegeven, dan moet je het scannen. Maar als je Arabisch Word hebt, dan kun je het ook in Arabisch Word schrijven. En dan het resultaat wat je geschreven hebt, kun je opslaan als document, als doc of het liefst als pdf-file. Als pdf-bestand en dan eh, naar mij toe sturen. En vergeet niet je naam, je palnaam te vermelden. Als je geen scanner hebt, dan, eh, ja, kun je dan, heb je dan wel Arabisch Word, Arabische eh, tekstverwerker. Dan kun je daarmee schrijven en dan als document of als pdf-file eh, wegschrijven. En je moet je paalnaam niet vergeten. Ik zal even de vragen lezen. Oké, ja. Uh, nou, misschien kan iemand jou helpen, Abu Ibrahim. Want je moet het wel voor donderdag dus, donderdag aanstaande, voor 7 uur, s morgens, moet je antwoorden al sturen. Eh juiste Warda, het liefst niet. Liefst niet. Dus je kan beter schrijven met je eigen handschrift en dan scannen. Dat, daar heb ik eigenlijk voorkeur voor. Als je dat doet, dan is het beter. Broeder, als je scanner hebt, dan kan je het schrijven op een papier en dan scannen. Ja. Ik heb geen scanner. Eh, nou, als het echt niet anders kan, dan wel. Dan op fonetisch schrijven. Nou, Als, niet, als echt niet anders kan. Maar het liefst dus faxen. Oh. Ja, faxen. Waarnaar? <laughs> Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum Die huiswerk doorsturen die we vandaag hebben behandeld. Eh, Karim maar. Eh, broeder Abdurrahman, kun je misschien het huiswerk van vandaag sturen naar broeder Karim? Dus broeder Abdurrahman, of je het huiswerk wil sturen, dus het huiswerk van vandaag, naar broeder Karim 1979. Ik probeer het, waar ik waar ik. Ja, maar... Eh, uh, ik heb geen fax. Broeder Karim 1979. طيب heeft iedereen de toets bij zich? Heeft iedereen het kunnen openen? Is er iemand die het niet heeft geopend? Niemand. Als iemand is die het niet heeft geopend, dan handen omhoog. Eh, ja, vriend. Dat zal ik nog een keer plaatsen. Misschien dat tijd. Zuster, Islam 7. Oké, okay. تفضل نعم جزاك الله خير nou als er uh, niemand is als iedereen de toets heeft dan kan ik even lezen staat hal uit surat al-fatiha een jumla mufida een kalam tussen haakjes een kalam en vertel waarom het kalam is dus uit surat al-fatiha moet je een Jumla Mufida halen. En dan moet je je antwoord verklaren. Waarom is het Jumla Mufida? Twee, haal uit Surat Nas, Surah nummer 114. Drie asma. En asma is meervoud van ism. Drie afaal, meervoud van fi'al. En drie huruf, meervoud van haf. Ik hoop dat het duidelijk is. Haal uit, vraag 3. Surat Yasin, dat is Surah nummer 36, een fi'al madi, een fi'al mudari en een fi'al amr. 4. Haal uit de Koran, de hele Koran moet je drie zinnen halen waarin zowel een fi'al, fa'il en een af'ul bihi voorkomen. Vermeld het surah in het ayah nummer. Dus drie zinnen uit de Koran waarin fi'al, fa'il en maf'ul bihi in voorkomen. Vijf, doe al-i'raab voor de drie zinnen uit de vraag nummer vier. Moet je al-i'raab voordoen. Maak drie zinnen, vraag 6, met een mubtada en een gabar en verklaar je antwoord. Nou, dus je moet een, drie zinnen maken met mubtada en gabar en dan moet je zeggen waarom het zo is. Waarom is het mubtada en waarom is het khabar. 7. Doe een i'raab voor de drie zinnen uit vraag nummer 6. Daar moet je i'raab voor doen. En dan 8. Maak drie jumel fi'aliyah zodanig dat ieder van de volgende woorden fa'il wordt. Je moet jumel fi'aliyah maken. Jumel fi'aliyah, we hebben gezien wat jumel fi'aliyah is. Zodat deze woorden, al-rasool, al-naar, al-ilm, dat zijn fa'il woorden. Vraag 9. Maak drie jumel ismiya, zodanig, dat ieder van de woorden uit vraag nummer 8 de wordt. Dus nu moet je drie zinnen maken die ismiya zijn. En de woorden al-rasool, al-naar, al-ilm, die moeten mubtada zijn in die drie zinnen. Laatste vraag 10. Maak drie jumel fi'aliyah, zodanig dat ieder van de woorden uit vraag nummer 8 maf'ul bih wordt. Dus de woorden al-rasool, al-nar, al-ilm, die moeten dan maf'ul bihi zijn in de laatste drie zinnen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kunt u mij na de les ook de toets toesturen, geloof klassiek. Ja, ik kan het nog een keer hier plaatsen. Tabdali. Dit is de toets. Ik hoop dat u hem kan openen. Eh, Fika barakallah, ziet er goed uit. Hem zien om te maken, <laughs> mashallah. Alhamdulillah. Maar wel op tijd. Wel op tijd. Hoe eerder, hoe beter. Dus ik zie eigenlijk welke het snelst binnenkomt. En het eh, huiswerk die moet gestuurd worden naar de volgende adres. Eh, oh. Even kijken, zijn er vragen over de toets over de vragen. Er zijn vragen over de vragen. Mag je bij het maken van de toets je aantekeningen erop naslaan? Dat mag, ja. Je mag gewoon kijken. Maar geen eh, zinnen maken die we al eerder hebben gemaakt. Dus, dus die in het boek staan. Hè? zelf iets bedenken. Je mag wel woorden hier en daar gebruiken, maar geen bestaande zinnen. Moet het donderdag ingeleverd worden? Ja, voor 7 uur s morgens. Het is dus niet zo dat ik het niet geïnteresseerd ben gaan doen. Ik hoop met z'n allen dat u hier nog langer door gaat. We gaan Even zien, wat heb ik nog meer? ja, deze aankomende donderdag, ja. Aanstaande donderdag. Alaikum salam Alaikum salam. Ibrahim is al weg. Tayyip, zijn er nog vragen? Zijn er vragen over de vragen? Of is alles duidelijk? bij het zoeken in de Koran. Dat is weer een tip dus dat je de Nederlandse vertaling van de Koran gebruikt. Zodat je weet welke uh, de is, eh, door wie de handeling wordt verricht, dus het fa'il, en door wie, eh, of op wie de handeling wordt verricht, wat is de voorbehi enzovoort. ik alaikum salam wa laten Goed, dan eh, als er geen vragen meer zijn, ook niet over de les. H. Wolf. Heb je een vraag, H. Wolf? Saddam. Saddam. تفضل شكرا السلام عليكم جميعا السلام عليكم سامحي الادمين انت مازيغتني غتا قطع عرفت سينخشا يلاه تتفرض نهار هذا مزوار فغار إكي فراخ وغاو السينغبوطا هولندش الزغدر مضغطا هولندش شا ماذا بكم مونيش يسنن شن شن سيتني وشن حاجت هذا يفيد هذا ما يفيد الله يخليكم جزاكم الله خير وسامحت ثاني خوينا تاعي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شنين ذنتاقي آه، الغرفة يا يتنتاء نتعلم اللغة العربية السولندشت السولندشت نتعلم اللغة العربية ولكن من يتعلم فهولنديس آه، الله أعلم زماكينيخ ديني شن شن آه، شن الغرفة تعلم دايس اللغة الهولندية ما ديني شن جنيسن يعني ach Als er iemand is die weet ergens dat er ergens Nederlands wordt geleerd, dan wil deze broeder, of een site, dan wil deze broeder het graag weten. Faddal Abdurrahman. Broeder, zou je niet vaker Arabisch kunnen praten? Nou, ik heb alleen... altijd. Inshallah ta'ala. Ik zal uh, stapje voor stapje naar Arabisch overstappen. Eh, dat helpt inderdaad als je Arabisch, vaker Arabisch hoort. Dan leer je het ook het snelst. Maar ik... Eh, raad jullie aan om ook vaak naar Arabische lessen te luisteren. Lezingen in het Arabisch, daarna te luisteren. Dat helpt ook om Arabisch te leren en naar luisteren. Ik ken mensen die talen hebben geleerd, die begrijpen andere talen alleen door te luisteren naar die taal, naar nieuws, naar eh, verschillende uh, discussies in, het, in de betreffende taal. En dan wordt de taal geleerd. Wordt begrepen in ieder geval. Nou, ik zal mijn best doen, inshallah. Ik heb alleen Nederlandstalige websites waar je NL kunt leren. Heeft hij volgens mij niet zoveel aan. Havol. Uh, Havol فينا جني مواقع انترنت من يتعلم من هولندش ولكن غير اللغة الهولندية يعني ماشي سما زيغ ميخش ميخش تعرف ميخ خصها اللغة الهولندية باش تعلم آه، يعني النحو وخراماتيكا إلى غير ذلك نعم ik kan het ook via e-mail toch sturen. Ja, maar als je het met je hand hebt geschreven, dus handgeschreven, dan moet het gescand worden. Dan moet je daar een, een plaatje van maken en dan opsturen. Een duidelijk plaatje. Als bijlage inderdaad. En als je het in Word heeft geschreven, hebt geschreven, dan moet je het als document of als pdf-document wegschrijven en als bijlage naar mij toe sturen, inderdaad. Nou, ja klopt, barakallah, fikos barak. Beste is het woordje wat je totaal niet begrijpt opschrijven en vragen aan iemand die de Arabisch taal machtig is. Ja. أقدم السايت الأخ أبو دي اسمها نيجي نظرف اثنين السايت اثنين موقع ما شاء الله kun je terecht طيب طيب als er geen vragen zijn dan uh, stoppen we hier بإذن الله تعالى Oké. Okay. Oh ja. Nou, dat klopt. Je moet het opschrijven. En dan, ja, hier bijvoorbeeld bij deze lessen vragen als je niemand anders weet. Nou, heel goed. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك en جزاكم الله خيرا voor jullie geduld. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته